Dik Hark met het NOS Journaal. De commissie Deetman gaat een vervolgonderzoek doen naar spraak in de Rooms-Katholieke Kerk. In het nieuwe onderzoek wordt het lot van meisjes en vrouwen onderzocht, schrijft minister Opstelten in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderzoeksrapport dat Deetman eind vorig jaar publiceerde was niet specifiek gericht op jongens, maar volgens de Kamer bleef de positie van meisjes en vrouwen onderbelicht. Deetman erkent dat het goed is om het misbruik van deze groep afzonderlijk te onderzoeken. Kerkbestuurders hebben volgens Opstelten ingestemd met het aanvullende onderzoek. A27 bij Oosterhout is uren dicht geweest vanwege een botsing aan het eind van de middag. Rond half negen ging de weg weer open. Voor de avondspits botsten een auto en vier vrachtwagens tegen elkaar. Twee vrachtwagenchauffeurs raakten grond. Een van hen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De ander heeft een tijd bekneld gezeten. Zijn toestand is stabiel. Een man die jarenlang door de Nederlandse staat is achtervolgd met onterechte boetes moet een schadevergoeding krijgen van 9000 euro. Dat is in Straatsburg bepaald door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In 1995 werd het rijbewijs van de man gestolen. Er is toen verzuimd om dat rijbewijs ongeldig te laten verklaren. In 1997 kreeg hij een nieuw rijbewijs, maar in de tussentijd hebben de dieven van het oude rijbewijs meer dan 1700 auto's op zijn naam gezet. Als een van die auto's betrokken was bij een ongeluk of als er een overtreding meer werd gemaakt, werd de man aansprakelijk gesteld. Op het tennistoernooi van Rotterdam is ook Robin Haase uitgeschakeld. Hij verloor in de eerste ronde in twee sets van de Rus Davidenko. Vandaag vlogen ook Timo de Bakker en Igor Sijsling al uit het toernooi. De enige Nederlander in de tweede ronde is Jesse Houtagaloen. Hij speelt dan tegen de als zevende geplaatste Servier Trojtski. Het weer vanavond en vannacht regenachtig. Ook steekt er een stevige noordwestenwind op. Morgen opnieuw veel wind en in het zuidwesten regen. Wordt ongeveer 7 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd, onder meer op de A6 tussen Joure en Emmeloord en op de A44 tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar.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 Your eyes are blue, your kisses too. I never knew what they could do I can't believe You're in love with me You're telling everyone you know I'm on your mind each place you go They can't believe You're in love with me always placed you far above me I can't imagine that you love me And after all is said and done It looks like I'm the lucky one I can't believe you're in love with me That You're In Love With Me. the Lost Wandering Jazz and Blues Band. Eh, wederom welkom, luisteraars, voor de tweede uur ZFM Jazz met Fred Kroonsberg en Peter den Boer. Vandaag een beetje rondom het thema uh, Valentine's Day. Dus we hebben allemaal eh, zoveel mogelijk titels gevonden en uitvoerders die allemaal meewerken aan dit onderwerp van grote klasse is natuurlijk eh, George Benson. En in ons thema heeft hij een nummer opgenomen. En dat, heeft, dat heet Love Walked In. zover eh, George Benson Love Walked In. De ZFM studio is uitgerust met prachtige apparatuur. Waaronder ook nog een heel goed uh, pick-up systeem. En we vinden het natuurlijk heel erg leuk om ook nog regelmatig platen te draaien. Die worden ons, die worden ons vaak aangereikt door luisteraars die eh, van hun plaat af willen en die zeggen, uh, eh, CFM, willen jullie mijn plaat hebben? Graag! Dus wederom een oproep, we doen het vaker. Als u een platen heeft waarvan u zegt, nou wat moet ik ermee? Doet u ZFM eh, een heel groot plezier mee. Zowel met jazzplaten, maar ook met andere platen. Want er zijn natuurlijk heel veel andere presentatoren en veel andere programma's waar dat van pas kan komen. We gaan nu luisteren naar een opname van Jerry Mulligan van de LP Lime, Line for the Lines. En daar horen wij het nummer You'd Be So Nice To Come Home To. groep die net heerlijk hoorde spelen in een, uh, naar het lijkt, een vrije manier van improviseren. Maar dat is niet zo volgens de, een van de spelers. En die is hier ook bekend in Zandvoort, want hij heeft hier ook opgetreden. Dat is de heer Menu. En eh, die kan er wat van op zijn bariton eh, sax, om het zo maar eens te zeggen. Ik vertelde u het al, het is een trio, maar er was een pianist bij, Guus Jansen. En ze speelde een nummer van uh, Thelonious Monk. Dat nummer noemden ze ook Monk. En eh, ze doen dat op een hele eh, creatieve manier. Ze gaan ook eh, op, weer een keer optreden. En dat gebeurt, schijnt maandags te gebeuren in het Paroltheater. U hoorde dus Jan Voogd op contrabas, Maarten van der Ginten op gitaar en Jan Menu. dit is geen artiestennaam op de sax. We gaan nog meer van hun horen, maar eerst weer even in de sfeer van Peter den Boer met een liefdesverklaring. <laughs> een liefdesverklaring, althans zoals die klinkt door eh, de groep van Herbie Mann. Natuurlijk, eh, luisteraars, we zijn nog steeds bezig met ons thema Valentine's Day. En Herbie Mann heeft met zijn groep een interessant nummer opgenomen, de Cuban Love Song. Paula Jones. Die ons eh, verraste met een, eh, een, een eh, heel mooi nummer. Allemaal in ons thema. Over het thema gesproken, Valentine's Day. We hebben natuurlijk jarenlang geluisterd naar Jan van Veen die met zijn liefdesgedichten s'avonds laat kwam. En ehm, hij is, ik begrijp dat hij van de week weer nadrukkelijk in de ether is. op of rondom eh, Valentine's Day. En als eh, achtergrondthema klonken altijd de hele zoete eh, tonen van het nummer Greensleeves. En dat nummer is natuurlijk door een hele grote jazzpianist ook op de cd gezet. Vince Garaldi. En die is bekend geworden door zijn composities bij de komische strips The Peanuts. Dat is al heel lang geleden. Wij gaan nu luisteren naar zijn uitvoering van Greensleeves. Billy Holiday kan het niet beter, niemand kan het beter vertolken dan Billy Holiday. Loveless Love. Een ander nummer en een andere uitvoering in ons eh, kleine thema de liefde. Dat is eh, het nummer What is this thing called love? Gespeeld door Finnis Newborn op de piano, Calvin Newborn gitaar. Blijven in de familie natuurlijk, makkelijk verdelen zeg ik al. George Joyner op de bas en Philly Joe Jones op de drums. What is the thing called love? dat is een oudje. Dat is eh, een LP. Dutch Fingerless Band met allerlei uh, vocalistes op deze plaat. En een van die vocalistes is eh, Neva Raffaello. Die een hele tijd in, heeft gezongen in de jaren 50, denk ik. Met de Dutch Winkelers Band. Dat was een soort vaste zangeres. Daarna hebben ze natuurlijk heel veel gedaan met onder andere uh, Connie van de Bos, Connie van Bergen, Karen Kent. Anneke Gruner heeft ook, eh, ik weet dat zij Someone To Watch Over Me gezongen heeft. Lady Wessel, Trea Rita Reis, allemaal hebben ze meegedaan. De Dutchman College in de 50 jaar. We hebben nu iets anders op de draaitafel liggen. Diana Kroll, My Love Is... My love for you is a mountainside. It stands so firm it can calm the tide. That's why my love, my love is a mountainside. My love, my love is an ocean roar. So strong so strong that I can't let you go My love for you is an ocean of war It grows so strong that I can't let you go That's why my love, my love is an ocean of My love is longer than forever And endless as my love. My love is a deep blue sea. So deep, so deep that I'll never be free. My love for you is a deep blue sea. It's grown so strong that I'll never be free. That's why my love my love is a deep blue sea My love, my love My love is a deep blue sea My love, my love My love is a mountain side my love, my love is grown so strong That I'll never be free My love, my love My love, my love My love van Dead Jazz, een Nederlandse groep waar uh, allemaal coryfee in zitten. Eh, eh, met het nummer Love's Got Me in a Lazy Mood gaan wij bijna afscheid van u nemen, luisteraars. Fred Kroonsberg, Peter de Boer vonden het vandaag leuk voor u te mogen draaien. En vandaag hadden wij als thema Valentijns, Valentijnsdag, Valentijns Day en de liefde enzovoort.